Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Noodweer in het oosten van Europa heeft voor veel problemen gezorgd. In Polen en Oostenrijk zijn mensen overleden en duizenden mensen zijn geëvacueerd. In Tsjechië verwachten ze de komende uren stijgend water. Correspondent Gimbal Duk is daar. Het hele dagelijks leven is eigenlijk stilgelegd doordat, ja, door die regen, die maar aan blijft houden. Eh, sinds donderdag regent het hier eigenlijk al voortdurend. Nou, dat zie je hier op straat overal. Plassen op straat, eh, dichter in het centrum bij, eh, waar een riviertje doorheen loopt is die rivier ook uit zijn oevers getreden. Eh, bomen zijn omgevallen en worden eh, aan de kant gelegd. Ook uit Duitsland komen de eerste berichten van wateroverlast door het noodweer. Al het water uit Oost-Europa komt daar via rivieren doorheen. Volgens de GGD wordt het lastiger om een nieuwe pandemie of epidemie te bestrijden... als het kabinet 300 miljoen wil bezuinigen op de infectieziektebestrijding. Een bezuiniging gaat grote impact hebben, zegt de GGD. Op personeelniveau moeten we mensen gaan ontslaan die we net de afgelopen twee jaar hebben aangenomen. Voor de infectieziektebestrijding, maar ook pandemische paraatheid. Eh, maar het zal eh, eh, langer duren. Bron- en contactonderzoek zal uh, stroever gebeuren. Daardoor zullen uitbraken groter worden en er meer kwetsbare mensen overlijden. Tijdens de coronapandemie werd er volle bak geïnvesteerd in de GGD. En daar zijn ze nu dus bang dat die investeringen weer worden afgebroken. En dan nog goed kattennieuws. In de Amerikaanse staat Minnesota is een kat na acht weken uit het riool gered. Het beestje heet Drifter en was al die tijd vermist. Zijn baasjes dachten inmiddels dat de kat nooit meer terug zou komen. Maar toen zeiden kinderen uit de buurt dat ze miauwgeluiden uit het riool hoorden komen. Dus gingen zijn baasjes maar eens een kijkje nemen. Okay, can you see him any better? No, he's still under. oh, Drifter! Wait, can I get He's been under there the whole time. He's really skinny. How do we not hear him until now? Ja, Drifter was flink afgevallen. Daarom zijn ze gelijk met hem naar de dierenarts gegaan nadat ze hem onder het puin vandaan haalden. Ze denken trouwens dat de kat acht weken in het riool heeft kunnen overleven... door bijvoorbeeld muizen te eten uit het riool. Het weer dan, nu op veel plekken nog lekker zonnig. Later vanmiddag meer bewolking. Het wordt een graad of 19. Het blijft bijna overal droog. Vanavond alleen in het noordoosten een beetje regen.